BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht Goede zaterdagmiddag vandaag, 3 eh, januari. Goedemiddag, Chief Kinderdraaier. Ja, goedemiddag, eh, Leo van der Masten. Mijn beste wensen voor het 2026. Eh, goede gezondheid. Dat en, is inderdaad het belangrijkste. Het klinkt als een cliché, maar toch een goede gezondheid. Dan is dat we moeten hebben in 26 en de jaren nadien. Ja, zoveel mogelijk, ja. <laughs> Eh, goed gevierd, eh, chief king Ja, dat was eh, bij ons thuis en na 12 uur even iets extra gedronken. Dus, en om laat was dat als ik was gaan slapen met mijn vrouw. slapen, hè. Ehm, vijf uur, ja. Dat is een mooi uur, hè? Ja, En geen kater nadien, dat viel allemaal best mee. Nou, dat was uh, goed. Hè. gaan is goed, hè. Ja, <laughs> ja s morgens, uh, nee, s'avonds grote man en s'morgens gaan. Dat is ja, de leuze. En wat gaan we doen vandaag? Eh, BK zit tot twee uur met heel wat informatie. Ons aangereikt door het eh, gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. En na twee uur hebben we eh, wel een Kruibeke leeft. En daarin komt uh, Lies vertellen over haar boek dat ze zojuist heeft geschreven. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren tot vier uur en later ook. Maar we hebben ook nog heel wat muziek natuurlijk. Hè? Sowieso. En eh, mooie muziek deze van eh, Fleetwood Mac en Little Ice. We bedanken natuurlijk ook onze collega Thibault voor de afgelopen uurtjes op Radio Barbier. Thibault, ook een eh, zalig nieuwjaar of een gelukkig 2026. Chiefke, we hebben nog wat info. Ja, info januari maand is de receptiemaand. Dus voor de mensen elkaar geluk te wensen voor 2026, het nieuwe jaar. En onder andere voor Hans BKZ is dat ehm, in Bever op 4 januari. Dus morgen ook in ons eigen Basel op het Koningin Astridplein. Dus recepties, zeker aanwezig zijn. En morgen staan we ook eh, live op het Koningin Astridplein in Basel tussen 11 en 1 uur op de receptie in Basel. Met de Chevy, ja. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht.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 Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur is geen stuiver niks spaarde. Ik kreeg gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maken. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven kom ik echt <laughs> niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. de 70s. Dat eh, van eh, Lucifer, Leo. Eh, weet nog? Dat is inderdaad al heel lang geleden, uit de jaren 70. Jaren 70. mooi en knap waren. Hè? Ja, ja, Lucifer, dus ja, matches zoals ze zeggen. Hè, stekstjes aansteken. ik denk maar één hit gaat, geloof ik. Of toch deze, de, best bekende. Dit was wel een van hun bekendste hits. Chiefke, je hebt nog wat info. Nog, nog, wat info voor BKZ en waar onder andere... Een winterwende die plaats heeft op zaterdag 7 februari in ons kasteel uh, eh, Westerkerken te Basel. Eh, dat is dan live muziek eh, in een historisch kader. En afsluiten doen met een knaller van een feestje in de kasteelkelder. I'll Do Anything for Love. Om 33 eh, over 1 uur, 12 dus uur, bedoel ik dan Radio Barbier met BKZ informeert en met Chief Den Draaier nog. Mm, ja, Chief Den Draaier, ja. <laughs> Ze zitten nog altijd. Ehm, ja, eh, nog een beetje eh, info zoals altijd gebruikelijk is in BKZ informeert. de levens van Klaus, daarmee bedoel ik de Hugo Klaus. De dus grote dichter. De grote dichter. David Fons nodigt je uit voor een bijzondere literaire matinee. Biograaf Mark Schavers schetst in de levens van Klaus op een indrukwekkende manier het leven van het werk van Hugo zelf. Niet alleen de kunstenaar, maar ook de mens achter de mythe. Acteurs Jan de Cler en Els Dottermans lezen voor uit het uiveren van Klaus. Een unieke kans om twee momenten van het Vlaamse theater van dichtbij aan het werk te zien. Na de voorstelling wordt je een glas aangeboden. En dit allemaal op zondag 18 januari om 3 uur. En waar? in het auditorium Gemeentehuis Gravenplein te Beveren. the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name ever word, but that was when I. altijd mooi, deze van uh, Phil Collins. Phil Collins, ja. Van Genesis, eh, hè? Genesis in de tijd. En eh, Phil Collins, ja, het is niet meer de man van vroeger. En, nee, helemaal ook zwaar ziek geworden. Spijtig. Nu in Zwitserland, dacht ik, hè? Ja. Ergens. Ja. Chief, BKZ met info. BKZ met info, inderdaad. Ja, zaterdag 31 januari. is er in Burgt een poëzieweek, poëzieweek en dat in het Waaigat onder elkaar. Dus op zaterdag 31 januari om 8 uur in het had te Burgt. op Radio Barbier in Beekazit informeert. En dat tot 14 eh, uur. En eh, tussen 14 en 16 uur hebben we dan Kruijbeek geleefd met een eh, gast vandaag. Een beetje onze ex-collega zou ik zeggen. Lies Kattersel, die komt heel wat vertellen over haar boek dat ze heeft geschreven. Dus blijven luisteren. De muziek is er, dus maak het gezellig. Dit is Lady Gaga. down. Choose the road on the west side as the dust flies. Watch it burn. toverspreuk van Lady Gaga, Abracadabra ooit. Of was ook een andere hit van Steve Miller Band. Steve Miller Band, Abracadabra, ja. Misschien ook nog even wat reclame maken voor onze eigen winkel op zondag 26 april om 10 uur is er onze bekende Barbier Platenbeurs. En dat gaat door in de Kruibekenstraat 55, Sint-Joris Sporthal. Dus 26 april. Chiefke, het is aan jou. Ja, en niet alleen ehm, eh, binnenactiviteiten in de maand januari. Want morgen eh, kun je op stap gaan tussen 14 en 16 uur met onze barbierkitsen in onze mooie potpolder van ons mooie Basel.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 The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. you should ever leave me The life would still go on, believe me The world could show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you God only knows what I'd be without only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without.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 I found myself seeking shelter again. Amerika zit. Iedere eerste zaterdag van de maand met Chief den Draaier en Leo. En Chief, eh, nog wat info van BKZ, Ja, inderdaad. En eh, dit keer in Ruppelmonde. Repmond. Uh, ja. Dus een uilentocht in Ruppelmonde, Repmond. Maar de inschrijvingen zijn wel beperkt tot 15 deelnemers. En inschrijving kan via wwwnatuurbe slash agenda. Dus allemaal op uilentocht in Het Gat van de Dijk is een zijstraat van de Broekstraat, maar vroeger heette dat anders hoor. Maar een mooie naam, het Gat van de Dijk.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 Ja, de eenzame fietser. Jimmy, hè, wat Jimmy. een muziek heeft die man gemaakt. Ondertussen 80 jaar, denk ik. Mm -hmm. Boudewijn de Groot, een grote meneer. Het, was... gaat, het gaat vooruit, Leo. ja. ja. ja. de dame van Jezu, hè? van Jezu, ja, Alice Moyer. Hè? Een, prachtige vrouw, een mooie stem. Ehm, nog wat info voor eh, eh, dingen ter Vesten, Twaaigat in eh, Burgt. een nieuwjaarsconcert. Zet het nieuwe jaar goed en feestelijk in in het orkest van de Kunstacademie BKZ en het vocal ensemble Fabulous in het Waaigat de Burgt. wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a a wing a nog wat info. Dus op eh, zaterdag 24 januari om 8 uur s'avonds uh, in de CC Tervesten, Gravenplein 2 te Beveren, eh, vertelt Sebastien De Wale vertelt daar een onwaarschijnlijk verhaal over Marcel Kerf, een slagerzoon uit de voerstreek die aan de start kwam van de allereerste Ronde van Frankrijk uit 1903. Lang voor Van Looy, Monsieur en Bonen ik zet de eerste Flanderij getooid met een strijdlust die voorkomt uit een verzengend verdriet. En dit door live muziek ondersteund monoloog over moed, opoffering en de koers zelf. My child arrived just the other day. came world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the turned ten just the other day. He said, Thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, uh, Not today. I got a lot to do. He said, That's okay. And uh, he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him. Yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. The little boy blue and the man on the moon you're coming home, that I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man I just had to say, son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, What I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man of the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. You know we'll have a good time then. long since retired. My son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time there. stem. Ja, eh, Rita Coolidge, een eh, gelijknamige soundtrack van een James Bond film. Hè? All Time High. Ik geloof met Roger Moore, geloof ik. Hmm, ja, ik denk het wel. Eh, nog wat info, dus vrijdag 6 februari tot en met 14 februari wordt in de jeugdhuis Jam in Melzielen door de toneelgezelschap Melba brengt dan een eigen theatercafé. Een tragicomedie, De Poepenhaan dat komt mij wel bekend voor. Dat is ergens eh, een, dorp in, in, eh, in, de, in Wallonië. In Wallonië. En dat was vroeger iets met de politiek te maken, met Martens en de Hanen. En, eh, Die hebben daar een weekend doorgebracht. Ja, Jeff Houthuis van het ACV. Ja, ja, dat, was, dat is in de provincie Luxemburg, denk ik. Hè? Ja, ja, heel mooi, pittoresk. En een beetje dus. lekker zoals een beetje Durbuy. Ja, hè? inderdaad. Dus de Jam ehm, in Melzelen organiseert dat. Danbrugstraat 5, Meldselen. Eh, vanaf vrijdag 6 februari tot en met zaterdag 14 februari. Poepenhal. 70. Bij een half twee op Radio Barbier, jouw lokale radio, met allemaal heel mooie muziek. Hè? Zoals deze van Cock Robin. Straks een beetje meer info terug, of weer info met en Draaier. Cock Robin, The Promise You Made. Goeie namiddag. If I down my love to come to defense for me with a pain in your chest. Could I rely on your faith? guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find another place to play. Ook al van heel lang geleden deze legendarische groep. Brad, je moet er maar opkomen, hè? Brood ja, Brad, de guitarman. <laughs> ja, half twee op Radio Barbier in BKZ tot twee uur met Schiedendraaier en Leo. En eh, Chief, je hebt nog... Ja, nog een beetje info. Eh, zondag 25 eh, januari om 8 uur in Tervesten te Beveren. gaat er door Gaze, of Gaze, Gaze zal ik maar zeggen, ja. een, een danstheatervoorstelling eh, heeft de plaats, brengt daar choreografie, Laura Neskens is dat, de choreografe, een overmoedige ode aan erfzonde en trekt ze in de aanval tegen de hypocrisie van de deugdzaamheid. Hmm. said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know. ontelbare vele hits. Deze Cher, toen nog eh, alleen Cher hè, met deze plaat, maar eh, vooral bekend van Sonny en Cher en eh, I Got You Babe, zo was dat. Hè. We gaan een plezant nummertje draaien, Chief. Nee, Zo wel. Niet vergeten straks na twee uur in Kruijbeke leeft Lies Kattercel met U-Rock ga niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets pakken, iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag kocht ik mijn derde recorder, Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad. En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan, gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh. eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken en zing om de om de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in Wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was ja, ook een al van mijn favorieten geweest. Deze Nederlandse zanger René vroeger Hè. Leuk plaatje, hè? Ja, eh, ja. En dan, en dan kwam eh, voor onze Vlaanderen de man van Hammen, hè, dus eh, Gary Hagger. Inderdaad, de Gary. En, ja, en dan ook met Marco Borsato. Hij heeft ook veel geleerd van een vroeger. Ja, ja, ja, sowieso. nog wat info klaar om je atelier te tonen. Aha. Eh, op 2 en 3 mei open 26, ja dit jaar, openen meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun deuren tijdens Atelier in Beeld. Ben je een beeldend kunstenaar met een atelier? Stel het dan open en laat bezoekers ontdekken wat jou, waaruit uit jouw werk ontstaat. Deel je passie, ontmoet nieuw publiek en maak deel uit van een grote creatieve community. De deelname is gratis. Inschrijven kan tot vanaf 6 januari tot en met 30 januari via atelierinbeeld.be. running out, no one else around. De groep Hard met Alone. Wat mooie stemmen, hè, Chief? Om kwart voor twee op Radio Barbier. En deze week, of vorige week, is de gitarist van The Cure overleden op 65-jarige leeftijd.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 Met eh, de platenmolen. De platenmolen, ja. Eloise en Barry Ryan. Ja, onze tijd zit er bijna op, maar we hebben nog ja. twee uur te gaan met Kruijweken Leeft. En vandaag zonder Martien, maar die komt nog wel terug hoor. Ja, want Martien ligt ziek in bed en we wensen haar veel beterschap en snel weer beter, Martineke. would say to me, Don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do. hele mooie plaat van uh, Jackson. deze Be My Number 2. Number 2, Chief. Je bent zeker niet nummer 2. Nee, nee, nee. Eh, radio Barbier is nummer 1. Number 1. Jouw lokale radio voor Groot Beveren, BKZ, hè? Ja, BKZ. Binnenkort gaan we naar een nieuwe naam ook, dus. Mhm. BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht.